maar volgens de bronnen ging het om een snelle inname van de Baltische landen... gevolgd door een aanval op onder meer Duitsland en Nederland. De inlichtingendienst spreekt van een volwaardige, conventionele oorlog tegen de NAVO in Europa. In de oefening zouden ook de niet-NAVO-landen Zweden en Finland doelwit zijn geweest. Oud-minister Melanie Schultz van Hagen wordt bestuursvoorzitter van de Goede Doelenstichting Porticus. Die stichting is opgericht door de eigenaren van winkelketen CNA, de miljardairsfamilie Brenninkmeijer. Porticus financiert projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, het katholieke geloof, economische ontwikkelingen en klimaatverandering. Jaarlijks zijn het zo'n 2000 projecten in een kleine 90 landen. Schulds begint er op 1 april. Van 2010 tot dit jaar was ze minister van Infrastructuur en Milieu. In Rome is de omstreden Amerikaanse oud-kardinaal Bernard Law overleden. Hij was een van de hoofdpersonen in de grote misbruiksschandalen van de katholieke kerk. Law was bijna 20 jaar lang kardinaal van Boston. In 2002 trad hij af nadat duidelijk werd dat hij op de hoogte was van kindermisbruikzaken en de priesters de hand boven het hoofd had gehouden. In Mexico is een journalist voor de ogen van kinderen doodgeschoten. Hij was met zijn zoontje bij een kerstviering op school toen een man met een wapen het gebouw binnenging en hem vermoordde. Zijn zoontje zou het niet hebben gezien omdat hij in een ander lokaal was. Volgens de Mexicaanse Bond voor Journalisten richt het slachtoffer zich als verslaggever 15 jaar lang op criminaliteit, maar deed hij dat de laatste jaren niet meer. Hij is de twaalfde journalist die dit jaar in Mexico is omgebracht. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het ongeveer 8 graden. Morgen verandert er weinig en kan het nog iets harder regenen. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging in de Randstad op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 13 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Vertraging zo'n drie kwartier. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer. Kost je ruim een uur extra. De oorzaak is een file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en de afrit Watergraafsmeer. 9 kilometer na een ongeluk.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 vision stuur je allemaal fijne dagen.